1 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de woningbrand aan de Rotterdamse Hillendijk. Daarbij kwam twee weken geleden een bewoner om het leven. Die was van driehoog naar beneden gesprongen om aan de vuurzee te ontsnappen. De man die nu is opgepakt heeft mogelijk brand gesticht op de eerste etage van het pand. Mogelijk werd daar illegaal gegokt. Bijna 1200 architecten en deskundigen uit de hele wereld roepen de Franse president Macron op om de tijd te nemen voor de wederopbouw van de Notre-Dame. De kathedraal in Parijs werd twee weken geleden voor een groot deel verwoest door brand. Macron heeft al gezegd dat de herbouw van de kerk binnen vijf jaar moet zijn voltooid. De deskundigen maken zich zorgen over de haast die Macron in hun ogen lijkt te maken. Ze zijn bang dat de herbouw onderdeel wordt van een politieke agenda. Het Maasziekenhuis in Boksmeer is voorlopig uit de problemen. Een gedeeltelijke reorganisatie van de zorg in Noordoost-Brabant en Noord-Limburg... moet ertoe leiden dat het streekziekenhuis voldoende patiënten houdt... en daardoor kan blijven voortbestaan. Het Maasziekenhuis kwam in financieel zwaar weer... door onder meer dure nieuwbouw en de tegenvallende verkoop van het oude ziekenhuisgebouw. In Utrecht zijn de wijzerplaten met de wijzers van de Domtoren afgehaald. De toren wordt gerenoveerd. En ook de wijzers en de platen krijgen een onderhoudsbeurt. Zo krijgen de wijzers een nieuwe goudlaag, waardoor beter te zien is hoe laat het is. De renovatie van de toren gaat in totaal vijf jaar duren. De kosten van de herstelwerkzaamheden zijn geraamd op zeker 37 miljoen euro. Philips is het jaar naar eigen zeggen redelijk begonnen. De omzet van het technologieconcern steeg in het eerste kwartaal met 2 tot bijna 4,2 miljard euro. Topman Van Houten houdt vast aan de eerdere doelstelling voor dit jaar. Een omzetgroei van tussen de 4 en 6 procent.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 Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.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 Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth, my floating like a butterfly, no set afloat. Sung like a lullaby, brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, fantasia. Jazz and hip hop, dripping in your dome, it's a own and bop. Funk infusion, a flyer losing, keeps you coasting on the rhythm you're cruising.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 something just between you and me. Van rond een uur of acht Stap ik bij je in Op deze nacht heb ik zo lang gewacht Ik heb het super na mijn zin Nu wachten tot de film begint Bij de drive-in movies Met je handen in de mijn Kijk het naar een komedie Met je lippen op de mijne laat ik je never nooit meer gaan. Op het grote scherm is de romantiek, net als in Hollywood. Meedijnend op de filmmuziek, ik voel me lekker, ik voel me goed. En net voordat de pauze start, trek je me langzaam naar je toe. als ik mijn ogen dicht doe. Zaterdagnacht na de film is het nog lang niet gedaan. Met je lippen op de mijne laat ik je never nooit meer gaan. lippen op de mijne, laat ik je never nooit meer gaan. Nee, zaterdagnacht na de film is het nog lang niet gedaan.